Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Drugscrimineel Jos L. is veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf. Hij is beter bekend als Bolle Jos. Volgens de rechter is hij schuldig aan het smokkelen van bijna 7000 kilo kook... via de havens van Rotterdam en Antwerpen en gaf hij opdracht tot een liquidatie. Die mislukte uiteindelijk omdat het doelwit zelf werd opgepakt. Bolle Jos gaat niet meteen de cel in. Hij is al een paar jaar zoek en was ook niet bij de rechtszaak. Er ligt 200.000 euro klaar voor degene met de gouden tip. De politie krijgt steeds meer meldingen over nepagenten. Criminelen die zich voordoen als agenten om mensen op te lichten. Deze vrouw moest een lijstje maken van waardevolle spullen in haar woning... en dat zogenaamd doorgeven aan de politie... omdat er in de buurt veel werd ingebroken. Maar het telefoontje kwam van een nepagent. Ze zijn heel geraffineerd. Het begint dus al met het eerste belletje al dat ze melden... ik ben van de politie. En dan zo'n enorme schrik, dus dat je dan denkt van ja, het zal wel kloppen. Het heeft heel veel met me gedaan. Het is ehm, een stukje in het vertrouwen eh, in de mens heeft me weggenomen. Je bent heel wanend en oplettend. Haar zoon had het op tijd door en waarschuwde de echte politie. Die zegt dat agenten nooit waardevolle spullen bij mensen thuis komen ophalen. En in Berlijn is het inmiddels knal oranje. Een heleboel supporters maken zich klaar voor de EK-wedstrijd van het Nederlands elftal vanavond. Correspondent Charlotte Wijers staat al midden tussen de hossende feestgangers. Vlak bij de Brandenburger maar dat zie je waarschijnlijk niet, want die Brandenburger is een beetje ingepakt. Daarnaast me is een bar, daar zijn de Oostenrijkse oh, fans. Daar zijn de oh, Oostenrijkse fans. Die gedragen zich over het algemeen heel netjes, maar als we even omdraaien en hier naartoe lopen, dan zie je de Nederlandse fans. Nou, die zijn een stukje luider. Ja, Oranje trapt vanavond om 6 uur af tegen Oostenrijk. Gisteren werd al duidelijk dat het Nederlands elftal door is naar de achtste finales... omdat Albanië flink heeft verloren van Spanje. Krijg je nog het weer? Een heerlijk zonnetje vandaag. Heel soms komt er een wolk voor. Het is 23 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg.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 You're never gonna get them it's real tough if you wanna. You could say you're torn, but I've heard enough. Thank you, you made my mind up for me when you started to ignore me. Do you see a single tear? It isn't gonna happen here. Thank you. my pockets. Party hard, right. shaking, shaking all around. the way you are moving. face. you look so boring, please. in a baby. Come, come, come on and let me out. 106.9 ZFM ZFM Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag. I'm not gonna move. Got some words If you see this girl, can you tell her where I am? Some try to amigo. funk of 40,000 years and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. <laughs> Het ritme, ritme. van ZFM. Oh, this is the start of something good. Don't you agree?